Het bedrijf leidt zijn zoekresultaten voortaan om via Hongkong. Daar wordt niet gecensureerd. China zegt dat Google belofte breekt. Google en China liggen sinds januari met elkaar overhoop. E-mailaccounts van Google werden toen gekraakt door Chinese hackers, hoewel Google de overheid daar nooit de schuld van gaf. In Groot-Brittannië zijn drie parlementsleden van Labour geschorst na een verborgen cameraactie. Journalisten van Channel 4 deden zich voor als medewerker van een Amerikaans bedrijf. Ze vroegen of de parlementariërs lobbywerk wilden doen en daar hadden ze tegen betaling wel oren naar. De drie Labour-leden werden door hun eigen partijleiding geschorst. Zelf vinden ze dat ze niets verkeerd hebben gedaan. Reizigersvereniging Rover wil een aparte OV-chipkaart voor groepen, zoals schoolklassen. Volgens Rover is het omslachtig dat leerlingen nu op schoolreis één voor één moeten in- en uitchecken. Scholen in Rotterdam zouden steen en been klagen omdat de school opdraait voor de kosten als leerlingen vergeten uit te checken. Een nieuwe kaart waarmee een groep in één keer kan inchecken moet de problemen wegnemen, vindt Rover. In het westen van Amerika heeft een ruimteschip voor toeristen een succesvolle eerste testvlucht gemaakt. De shuttle moet over twee jaar ruimtetoeristen naar 110 kilometer hoogte brengen, waar ze dan een paar minuten gewichtloos zijn. Voor het uitstapje in de ruimte, dat 2,5 uur duurt, moet 200.000 dollar worden betaald. Er hebben zich al 300 ruimtetoeristen aangemeld. Eerste divisieclub Veendam is gered van een faillissement. Drie sponsors hebben een akkoord bereikt met het bestuur van de club. Ze nemen alle betalingsverplichtingen over en daarmee is het voortbestaan van Veendam voorlopig veiliggesteld. Aan het eind van de week worden de afspraken op papier gezet en worden meer details bekendgemaakt.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 En nou, ik stel naar.